Een ander deel van het getroffen gebied is inmiddels wel weer vrijgegeven. Een man uit Veenendaal is opgepakt vanwege de dood van een vrouw van 83. Ze werd gisteren dood aangetroffen in haar woning. Wat de relatie is tussen de twee is niet bekend. En bij controles langs de grens zijn in een jaar tijd 530 mensen de toegang tot Nederland geweigerd. Bijvoorbeeld omdat ze geen geldig reisdocument hadden, zegt demissionair minister Van Weel. Onlangs is besloten om de controles met een half jaar te verlengen.